Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn berichten over een aankomend staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Meerdere Israëlische media melden dat er met de deal een eerste groep van 33 gijzelaars vrijkomt. Het zou dan gaan om vrouwen, kinderen, gijzelaars die ziek zijn en mannen boven de 55. Israël zou in ruil daarvoor Palestijnse gevangenen vrijlaten. Hamas zegt in een verklaring dat het graag een akkoord in Gaza wil bereiken... En ook de Amerikaanse president Biden zegt dat een staakt het vuren dichterbij komt. De Britse premier Starmer wil van het Verenigd Koninkrijk een supermacht maken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Volgens Starmer is het een voordeel dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU is gestapt. Daardoor kan er een eigen regelgeving worden toegepast. De Britse leider wil onder andere innovatie aanjagen en datacentrums gaan bouwen. De tech-industrie reageert positief op de plannen van Starmer... en kondigde aan voor 17 miljard te gaan investeren in nieuwe AI-projecten in het Verenigd Koninkrijk. In een illegale mijn in Zuid-Afrika zijn tientallen mijnwerkers omgekomen. De politie heeft de mijn al maanden geblokkeerd om de illegale goudwinning daar te beëindigen. Wie naar boven komt wordt opgepakt. Zo'n 400 mijnwerkers weigeren eruit te komen, maar hebben te weinig eten en drinken. Volgens persbureau Reuters liggen er stapels lichamen in de Zuid-Afrikaanse mijn. Albert Heijn haalt per direct blauwe wessen van het huismerk uit te schappen. Het product is mogelijk besmet met hepatitis A. Het gaat om de zak van een kilo blauwe bessen uit de diepvries. Klanten die dat product met een houdbaarheidsdatum tot 14 april 2026 hebben... wordt dringend verzocht het terug te brengen naar de winkel. Hepatitis A kan leiden tot een ontstoken lever. Het is niet bekend hoe de bessen mogelijk besmet zijn geraakt. Het weer. Vannacht is het bewolkt. De temperatuur kan in het zuidoosten flink dalen tot min 7. Op andere plaatsen ligt de temperatuur rond het vriespunt.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 Can I get nasty bass? Mm. It's gonna be right tonight. stronger, fighting for peace, caring about our loved ones, trusting ourselves, sharing our feelings. Believe me, if only I could, I'd make this world a better place. comfortable as I am. give you all But if I wanted silence I would whisper And if I wanted loneliness I'd choose to go And if I like rejection I'd audition And if I didn't love understood, baby Ooh, uh. life. No, I never felt like this before.